Ze zegt dat ze hem na een gevaarlijke tocht heeft gesproken in zijn paleis in Cairo. Ik wil stoppen, maar kan dat voorlopig niet, omdat er dan totale chaos uitbreekt, zei Mubarak. Op het Tahrirplein in Cairo is het nu relatief rustig, maar de sfeer blijft gespannen. Er zijn naar schatting 4000 mensen op het plein. Af en toe leidt het geweld tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak weer op. NOS-cameraman Erik Feiten is weer terecht. Hij werd vannacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten tegengehouden en moest zijn apparatuur afgeven. Daarna werd hij geblinddoekt. Even naar achter meldde hij zich telefonisch bij de journaalredactie en vertelde dat hij de hele dag in een busje is rondgereden zonder eten en drinken en dat hij is bedreigd. Alle Nederlandse journalisten zitten nu bij elkaar in het Marriott Hotel in Cairo. Sommige van hen zaten eerder onder moeilijke omstandigheden vast in een ander hotel. Minister Rosentaal vindt achteraf dat Nederland meer had moeten doen om de executie van de Nederlands-Iraanse Zara Bahrami te voorkomen. Ze werd vorige week zaterdag opgehangen. In een Kamerdebat zei Rosentaal dat hij door de Iraniërs is misleid en dat hij daaruit lessen wil trekken. Nog een dag voor de voltrekking zeiden de Iraanse autoriteiten dat er tijd was, aldus Rosentaal. De Kamer was eerst erg kritisch, maar een meerderheid neemt genoegen met de verklaring van Rosentaal. GroenLinks-fractievoorzitter Sap heeft in Amsterdam leden van haar partij bijgepraat over de missie naar Afghanistan. Vorige week ging de Kamer akkoord met die missie, met steun van GroenLinks. Een groot deel van de achterban van GroenLinks heeft daar moeite mee. Veel Amsterdamse leden zijn het niet met het besluit eens, maar staan wel achter Sap.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 Mocht hij met me nee en zeggen dat hij van me hield Op het moment dat we de dekens zonder kopen had gevonden. En de chauffeur. forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's hell.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids. did not last. I know how old.